is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De kapitein van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia heeft huisarrest opgelegd gekregen. Hij mag van de rechter de gevangenis verlaten. De kapitein wordt beschuldigd van doodslag. Zeker elf mensen kwamen om het leven. Een van de overlevenden van het ongeluk, een vrouw van 30, is een achternichtje van een kelder die om het leven kwam bij de ramp met de Titanic. Minister Schippers mag doorgaan met haar experiment met vrije prijzen voor tandartsen. De Tweede Kamer is kritisch over het project, maar een meerderheid blijft het steunen. Sinds twee weken mogen tandartsen hun eigen prijzen bepalen, maar verzekeraars vergoeden niet automatisch elke rekening. Soms moeten mensen extra betalen. Het Limburgse PvdA-statenlid Usturk weet nog niet of hij aangifte gaat doen tegen ex-PVV'er Bosman. Die beledigde hem in een interne PVV-e-mail die een paar dagen geleden uitlekte. De PvdA-fractie adviseert Usturk om aangifte te doen, maar Usturk zegt dat er nu te veel emoties spelen om een weloverwogen besluit te nemen. Het dagelijks bestuur van de Joodse gemeente Amsterdam heeft opperrabijn Ralbach voorlopig van zijn taken ontheven. De organisatie reageert op een verklaring die de geestelijke mede heeft ondertekend, waarin wordt gesteld dat homoseksualiteit een ziekte is die te genezen is. Rotterdam ziet af van een extra afvalbelasting voor thuiswerkende ZZP'ers. De gemeente schrapt de heffing omdat die voor sommige bedrijven onrechtvaardig is. De heffing zou veel mensen treffen die nauwelijks afval produceren, zoals boekhouders. In het noorden van Ethiopië hebben gewapende mannen vijf buitenlandse toeristen doodgeschoten. Volgens een westerse diplomaat zijn er Duitsers onder de doden. Eén toerist wist te ontsnappen. De Ethiopische staatstelevisie meldt dat de daders Ethiopië zijn binnengekomen via buurland Eritrea. Het weer, vannacht vrij helder, met uitzondering van een smalle strook langs de kust wordt het een paar graden onder nul. Morgen overdag eerst nog zon, maar later meer bewolking en regen. Dan wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.